Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Syriërs kunnen vandaag het zal winnen. Bovendien kan de helft van de bevolking door de oorlog niet eens gaan stemmen. In grote delen van het land waar de opstandelingen de macht hebben... zijn geen stemlokalen ingericht. In het Westen worden de verkiezingen dan ook afgedaan als een parodie op democratie. Sinds de opstand tegen het bewind van Assad begon zijn 150.000 doden gevallen. Ruim een derde van de bevolking is Syrië ontvlucht. Als Assad wordt herkozen begint hij aan zijn derde termijn van zeven jaar. De vorige verkiezingen won hij met 98% van de stemmen. In heel Spanje zijn mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de monarchie. Aanleiding is het aftreden van koning Juan Carlos. Republikeinen grijpen het moment aan om te pleiten voor het afschaffen van de monarchie. Ze willen dat er een referendum komt over de vraag of de koning nog wel moet worden opgevolgd. In Madrid waren afgelopen avond duizenden mensen op de been. ook in Barcelona, Valencia en tientallen andere grote steden werd gedemonstreerd. Snorfietsers kunnen voortaan van het fietspad worden geweerd. Minister Schultz past daarvoor de wet aan. Dat was een wens van de gemeente Amsterdam, die fietsen zo veiliger en aantrekkelijker wil maken. De snorfietsers moeten op de weg dan wel een helm gaan dragen. Op het fietspad hoeft dat niet. De Colombiaanse spits Falcao speelt niet op het WK voetbal. Hij is niet op tijd hersteld van een zware knieblessure. Falcao liep in januari een gescheurde kruisband op tijdens een wedstrijd met zijn club Monaco. Coach Pekerman wachtte tot het laatste moment met het bekendmaken van zijn definitieve selectie... om de kans open te houden om Falcao te kunnen selecteren. Colombia is op het WK ingedeeld in groep C met Griekenland, Ivoorkust en Japan. Het weer vannacht helder, minima tussen 6 en 10 graden. Overdag geregeld zon, wordt het 18 tot 23 graden.